voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Irak wil het politieke blok van de Sjiïtische voormalige opstandelingenleider Moqtada al-Sadr vervroegde parlementsverkiezingen. De spanning in Irak tussen Sjiïten en Soenieten is hoog opgelopen sinds de Sjiïtische premier Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepresident Hashemi. Die zou een doodseskader leiden. Hashemi is naar de Koerdische autonome regio in Noord-Irak gevlucht. Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week is het geweld er fors toegenomen. De lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet gaat voorlopig niet door, vanwege de crash van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag. De satelliet van het Haagse bedrijf New Sky Satellite zou de komende dag worden gelanceerd. Dat zou worden gedaan door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De oorzaak van de crash van de Russische raket is nog niet bekend. De lancering verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren. Voor Rusland was het de vijfde mislukte lancering in een jaar tijd. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum voor de Nederlandse satelliet. Shell zegt dat het lek in een pijpleiding voor de kust van Nigeria onder controle is en dat de olievlek de kust niet zal bereiken. Het lek werd een week geleden ontdekt. De leiding tussen een drijvend productieplatform en een olietanker bleek te zijn gebroken. Sindsdien is meer dan 6 miljoen liter olie de zee ingestroomd. De olievlek drijft zo'n 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Naar de oorzaak van de breuk in de pijpleiding wordt nog onderzoek gedaan. Tijdens het opruimen van de olie werd een ander lek ontdekt. Ook de olie uit dat lek wordt opgeruimd. Het weer. Vannacht minima rond 7 graden. Overdag overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door.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 fijne dag.